dus ik bij mams. Wow. Heb een bad bitch aan mijn zijkant. Man, doe niet zo nieuwsgierig naar wat zij kan. Waarom ben je boos omdat ik vrij kan? Gaan, je kan niet gaan, maar je kijkt lang. Zie maar, hoe de kies, doe maar. Ah, ah. Je mag niet meer uit. Ah. Osso, osso, osso, osso. Os, os, os, os, Je mag niet meer uit osso. je kan bij mij zijn. Mop, ik kan het komen drukken, maar in mijn tijd. Rustig, ben op money, moet je opletten. Willen akka waar ik die money kan opzetten. Damn, als ik slaap moet het parapetten. Opwekken, zieke akka moet het ontsmetten. maar, hoe de keys doen maar? Ah, ah, ah.